Een voorspoedige start. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Voor zijn hartstilstand een hartafwijking vastgesteld. De afwijking werd in april 2014 geconstateerd op een echo, meldt NRC op basis van onderzoek. De KNVB zag geen gevaar voor zijn gezondheid, maar bracht toch Ajax op de hoogte. Volgens zijn familie is Nouri zelf niet geïnformeerd. NRC schrijft verder dat de clubarts van Ajax mogelijk te laat is begonnen met hartmassage toen de voetballer een hartstilstand kreeg. Zowel Ajax als de familie van Nouri zou een letselschadeadvocaat in de arm hebben genomen. De EOD heeft in het Limburgse Eigelshoven bij Landgraaf een explosief opgeblazen. Om wat voor explosief het ging is onbekend. De stof werd gevonden bij een huiszoeking en zou onschadelijk gemaakt worden in een parkje. De EOD liep daarbij wat vertraging op, doordat een vrachtwagen die werd gebruikt om de ontploffing te dempen vastliep in de drassige bodem. Uiteindelijk moest er een trekker bijgehaald worden die het parkje wel nog in kon rijden. Nederland zal in de spoedzitting van de VN-veiligheidsraad over Iran zeggen dat het land geen geweld moet gebruiken tegen vreedzame betogers. Dat heeft minister Halbe Zelstra van Buitenlandse Zaken laten weten. Vreedzame demonstraties moeten de ruimte krijgen, vindt het kabinet. De VS heeft de Veiligheidsraad bijeengeroepen vanwege de gewelddadige betogingen in Iran. Nederland is sinds deze week voor één jaar lid van de Veiligheidsraad. Virgil van Dijk heeft bij Liverpool een droomdebuut gemaakt. Dankzij een rake kopbal van de verdediger vlak voor tijd... won Liverpool in de derde ronde van de FA Cup met 2-1 van stadsgenoot Everton. Van Dijk kwam voor 84 miljoen euro over naar Liverpool... Hij was daarmee de duurste verdediger ooit en de duurste Nederlander. Het weer, het is bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar ongeveer 3 graden. Bij, bij opklaringen wat kouder. Overdag bewolkt met plaatselijk regen. Het wordt 6 graden. Zondag en maandag een koude noordoostenwind. En niet warmer dan 4 graden.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 what you just made. en stuur je allemaal fijne dagen en...